Jobboot met het NOS-journaal. In Conversano in Zuid-Italië wordt een Nederlands gezin vermist na een gasexplosie. In het historische centrum van het stadje zijn vanochtend twee huizen ingestort als gevolg van de ontploffing. In een van de gebouwen zaten buitenlandse toeristen, onder wie een Nederlandse vrouw, haar van oorsprong Italiaanse man en hun 18 maanden oude zoontje. Gevreesd wordt dat ze onder het puin liggen. Er zou ook nog een meisje vermist zijn. De brandweer zoekt met honden naar de vermisten. De Syrische regering ontkent elke betrokkenheid bij het bloedbad gisteren in het dorp in de provincie Hama. Een gewapende bende heeft daar een gruwelijke misdaad begaan, zegt de regering in Damascus. Syrische activisten melden gisteravond dat in een dorp 78 mensen zijn afgeslacht, onder wie vrouwen en kinderen. Het bericht is niet van onafhankelijke kant bevestigd. VN-waarnemers zijn op weg naar het dorp. Het plaatsen van zonnepanelen wordt financieel aantrekkelijk gemaakt. Vanaf 1 juli komt er voor anderhalf jaar een nieuwe subsidieregeling. Dat meldt staatssecretaris Atsma van Milieu aan de Tweede Kamer. De subsidie bedraagt 15% van de aanschafprijs. De staatssecretaris wil boeren extra stimuleren om zonnepanelen te plaatsen ter vervanging van hun asbestdaken. Verder komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om op flats en boerderijen met een groot dakoppervlak zonnecollectoren te plaatsen. Bij een uitgebreide controleactie in de haven van Rotterdam is het afgelopen weekend ruim 200 kilo cocaïne onderschept. De drugs met een straatwaarde van ruim 5 miljoen euro zaten verstopt in tassen in vier containers met verschillende bestemmingen. Het onderzoeksteam van de douane, Fiat en zeehavenpolitie weet nog niet wie er achter de cocaïnezendingen zit. Het weer bewolkt met af en toe wat zon, maar ook kans op regen. Het wordt vandaag maximaal 20 graden. Morgen is het eerst droog, in de middag opnieuw buien met kans op onweer.